Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Russisch vliegtuig aan boord heeft geen toestemming gekregen om door het luchtruim van Polen te vliegen. De minister was op de terugweg naar Moskou toen het toestel door Polen werd geweigerd. Volgens de Poolse autoriteiten werd het vliegtuig tegengehouden omdat het ineens zijn status van civiel naar militair veranderde. Het vliegtuig is teruggevlogen naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Daar was het ook opgestegen. Groot-Brittannië heeft het dreigingsniveau voor terreuraanslagen verhoogd... van substantieel naar ernstig, en dat is het op één na hoogste niveau. Volgens de Britse overheid is een aanslag zeer waarschijnlijk. De verhoging van het dreigingsniveau heeft te maken met de ontwikkelingen in Irak en Syrië. Nederland heeft naar nu bekend wordt op 7 augustus een overeenkomst ondertekend met Australië, België en Oekraïne over het onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp met de MH17. Onderdeel van die afspraak is dat de ondertekenaars de baas blijven over de informatie die ze zelf inbrengen. Ze kunnen dus een veto uitspreken over het openbaar maken van hun eigen gegevens. Dergelijke afspraken worden vaker gemaakt in internationale onderzoeken waarin gevoelige informatie een rol speelt. Opmerkelijk is dat Maleisië de overeenkomst niet heeft ondertekend, terwijl dat land als een van de eerste onderzoekers op de plek van de ramp was. Op de zesde dag van de WK roeien in Amsterdam hebben de lichte vrouwen dubbel vier een gouden medaille veroverd. Dat is de eerste gouden medaille voor Nederland op de bosbaan. De Australische vrouwen werden tweede, het brons was voor Duitsland. Het was voor de tweede keer op rij dat Nederland wereldkampioen werd in deze klasse. Het weer. Later vanavond en vannacht kans op een bui in het noordwesten. Verder zo goed als droog, bij 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en er trekken buien van noordwest naar zuidoost. Maar ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.